Op een topontmoeting in Brussel noemen nu ook belangrijke politici hem als kanshebber. Onder hen is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst dat in Brussel in het openbaar wordt gezegd dat de premier kandidaat is voor de topfunctie. Staatssecretaris De Jager ziet niets in het plan van het CDA om ouders fiscaal te ondersteunen als ze hun kinderen helpen een huis te kopen. Het CDA wil ouders toestaan belastingvrij 50.000 euro te schenken voor de aanschaf van een huis. De Jager zegt dat het een sympathiek idee lijkt, maar volgens hem kan het in de praktijk nadelig uitpakken. Ook zijn er praktische bezwaren. De gemeente Stijn in Limburg probeert snel noodwinkels te regelen voor de 40 ondernemers die bij de brand vannacht hun zaak zijn kwijtgeraakt. Dan kunnen de 380 werknemers van die bedrijven weer snel aan de slag. Vannacht brandde een winkelcentrum in Stijn helemaal uit. Ook gingen zes woningen verloren. Bewoners van een ontruimde seniorenflat mogen nog niet naar huis... omdat onduidelijk is of de constructie van het gebouw nog intact is. Klanten van de failliete DSB-bank moeten hun lening of hypotheek weer gaan afbetalen. De curatoren van DSB hebben daarvoor de rekeningen heropend waarop de bank dat geld ontvangt. Door het faillissement waren die rekeningen geblokkeerd, maar de verplichting om te betalen loopt gewoon door, schrijven de curatoren in een brief aan de klanten. Dat geldt ook voor mensen die vinden dat ze door de bank onrechtmatig zijn behandeld. In Antwerpen is een crimineel opgepakt die anderhalf jaar geleden was ontsnapt uit de gevangenis van heer Hugo Waard. Het is Gwennette M. die zeven jaar cel kreeg vanwege drugshandel, zware mishandeling en valsheid in geschriften. Een maand na zijn veroordeling wist hij met hulp van buitenaf over de muur van de gevangenis te klimmen. Hij krijgt geen extra straf voor zijn ontsnapping. Het weer, wolkenvelden, enkele opklaringen en droog. Vannacht nevelig bij een graad of 9.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 And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Het ritme van Zandvoort. ZFM.